Michel Koenen met het NOS-journaal. Venezuela krijgt ruim 8 miljoen euro aan humanitaire hulp... uit een noodfonds van de VN. Het geld is onder meer bedoeld om jonge kinderen en zwangere vrouwen eten te geven. Bijna 12 van de bevolking van Venezuela is ondervoed. Economisch gaat het al jaren dramatisch met het Latijns-Amerikaanse land. Ook UNICEF geeft geld aan Venezuela. Dat geld gaat onder meer naar vaccinaties tegen de mazelen... en naar de behandeling van malaria. De twee verdachten die zijn aangehouden voor de viervoudige moord in Enschede... zijn een vader en zijn zoon. Ze wonen in Hengelo. De vader van 57 zou volgens RTV Oost in zijn vaderland Servië... bij een speciale politie-eenheid hebben gezeten. Zijn zoon van 32 zou in het Franse Vreemdelingenlegioen hebben gediend. De twee worden naast de viervoudige moord in Enschede... ook van een ander ernstig geweldsincident in Hengelo verdacht. De Amerikaanse autofabrikant General Motors wil volgend jaar vijf fabrieken sluiten. 14.000 mensen dreigen hun baan te verliezen. De producent van onder meer Chevrolet en Cadillac zegt zich meer te willen richten op zelfrijdende en elektrische auto's. Het aandeel General Motors ging na het nieuws omhoog op de beurs. En in de VS is een broer van de president van Honduras aangeklaagd. De man zou duizenden kilo's cocaïne naar de VS hebben gesmokkeld. De politie van Honduras heeft de drugsladingen bewaakt, stelt de aanklager. Antonio Hernandez zat jarenlang in het parlement van Honduras. Vandaag stond hij voor het eerst voor de rechtbank in Miami. Zijn broer, de president van Honduras, zegt dat iedereen verantwoordelijk is voor zijn daden. Hij wordt in eigen land ook ervan beschuldigd dat hij banden heeft met drugskartels. Het weer nog, bewolkt in het binnenland kan het licht vriezen. Op andere plekken is het iets boven nul. Overdag is het eh, droog met vooral in het noorden wat zon. Het wordt 3 tot 6 graden. Woensdag en donderdag dan valt er af en toe wat regen...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 feel it all around. It's getting clearer now. It's getting clearer now. And it's breaking through the clouds. Like a healer looking down on believers in a crowd. I can free up you now. Just follow me with both hands. I can make the rain dance. Rain dance, rain dance. Follow me with both hands. I Dress to fade away. Now I wanna feel your love, feel your love, like the pulse that's in my veins, like a healer looking down on believers in a crowd.